Hij moet 17 september voor de rechter komen. Hij is al eerder veroordeeld voor voyeurisme. Het weer, vannacht is het droog, minimaal rond 15 graden. Overdag eerst zon en het wordt 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag en avond volgen regen en onweersbuien.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 When I find someone found a love, but it didn't last Wonderful days belong to the past I don't know where I stand or what I'm to do I try to forget and to find someone new So I pray on my knees to heaven above Somebody please, somebody so to get to my story, lift me your hands uh, Don't let me down when I find someone new Ooh.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 In plaats daarvan zal de KNVB individuele spelers aanspreken op hun gedrag. Dat heeft de voetbalbond aan de clubs laten weten. De koerswijziging volgt op reacties van clubs die uit de competitie zijn gezet vanwege het wangedrag van een paar spelers. Veel clubs vinden de maatregel te zwaar. Studenten en jongerenorganisaties eisen duidelijkheid over de langstudeerboete. CDA-lijsttrekker van Haarsma Buma zei gisteren dat hij van de boete af wil, waardoor er geen Kamermeerderheid meer voor is. De jongeren willen dat de Kamer terugkomt van reces om over de langstudeerboete te praten. In Australië mogen sigaretten straks alleen nog worden verkocht in olijfgroene doosjes. Alle verpakkingen moeten worden ontdaan van logo's. De merknaam mag alleen worden vermeld in een voorgeschreven grootte en lettertype. De regering wil het roken terugdringen door de verpakkingen onaantrekkelijk te maken. Australië is het eerste land ter wereld dat overgaat op de neutrale pakjes. In Rotterdam is een auto beschoten op de afrit van de A20. De bestuurder is licht gewond geraakt door rondvliegend glas. Het slachtoffer stond vannacht bij een stoplicht toen een man op hem afliep. Omdat de bestuurder bang was dat de man zijn auto wilde stelen, reed hij snel door. En daarna werd hij beschoten. De politie heeft een verdachte opgepakt. Ecuador zegt dat er nog geen besluit is genomen over een asielstatus voor Julian Assange, de oprichter van Wikileaks. Gisteravond meldde de Britse krant The Guardian dat Assange asiel...